Goedemiddag, ik ben Bienbuis. Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het betaald voetbal gaat de komende weken gewoon door zonder publiek. Sommige clubs hadden gevraagd om de competitie tijdelijk stil te leggen. Spelen voor lege tribunes kost een hoop geld. Maar niet iedereen dacht er zo over, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Er was natuurlijk geen garantie dat over twee of drie weken de situatie zo opgeklaard is... dat ze daarna wel met publiek kunnen spelen. En dan moet je ook nog heel erg ehm, creatief naar die data gaan zoeken om wedstrijden in te halen. En dus is besloten doorspelen. Het is opnieuw enorm druk bij de GGD. Het is op dit moment bijna onmogelijk om telefonisch of online een testafspraak te maken. Mensen die proberen te bellen krijgen vaak te horen dat er geen lijnen beschikbaar zijn en de verbinding wordt verbroken. Bij de politie zijn 13 tips binnengekomen over een doodgeschoten wolf bij Stroe in Gelderland. Gisteravond werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. De, wolf werd vorige maand doodgevonden in een sloot. Huizenprijzen gaan op veel plekken door het dak, maar in Rome maken ze het wel heel bond. Een huis op een veiling moet minimaal 470 miljoen euro opbrengen. Want binnen ligt een verborgen schat. De bewoonster ontdekte achter het pleisterwerk allerlei kunstwerken. Zo is het plafond beschilderd door de beroemde kunstenaar Caravaggio. It's the only oil and plaster painting in the world done by Caravaggio's ceiling ze hoopt dat de nieuwe eigenaar goed voor het huis zorgt. You just want to know that the people that, that assume and understand all the mysteries of this and all of the hidden secrets that we're discovering every day. Het optrekje zit niet alleen chockvol met kunst. Het heeft ook nog 11 slaapkamers en 10 badkamers. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen weer meer bewolking, maar in het zuiden nog wel wat zon en een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Charleston. De huis overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Dat goed vriendje die weet niet hoe die zaken doet.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 encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. tus ojitos zijn Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah.